Raymond Seré met het nms journaal De Franse politie heeft met geweld een einde gemaakt aan de gijzelingsacties van moslimextremisten in Damartin-Anguel en in Parijs. Bij de bevrijdingsactie in de Joodse supermarkt in Parijs zijn zeker vier gegijzelde klanten omgekomen. De Franse politie meldt dat één terrorist is gedood en een andere is overmeesterd. Een onbekend aantal mensen dat werd vastgehouden in de winkel is ongedeerd gebleven. In Damartin-Guel zijn de twee terroristen bij de bevrijdingsactie gedood. De man die zij vasthielden zou ongedeerd zijn gebleven. De twee broers die zijn omgekomen hadden woensdag de aanslag gepleegd op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Bij die aanslag kwamen twaalf mensen om het leven. President Hollande houdt vanavond een toespraak op de Franse televisie. Premier Rutte zegt dat er na de aanslag in Parijs extra maatregelen zijn genomen in Nederland. Het gaat voor een deel om zichtbare maatregelen, maar vooral om onzichtbare. In het belang van de veiligheid wil hij niet zeggen om welke maatregelen het gaat. Rutte zei dat hij niet kan garanderen dat er geen aanslagen worden gepleegd, maar de inlichtingendiensten, de politie en de coördinator terrorismebestrijding en veiligheid doen er volgens hem wel alles aan om dat te voorkomen. De premier roept ook iedereen op om alert te zijn. Veiligheid heeft tot 2013 geen enkele rol gespeeld bij de gaswinning in Groningen. Het ministerie van Economische Zaken, de NAM en ook de toezichthouder hadden alleen maar aandacht voor de gasopbrengst. Ze hebben daarmee hun zorgplicht verzaakt. Die conclusie trekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een conceptrapport over de gaswinning dat de NOS en RTV Noord hebben ingezien. En dan het weer. Overwegend bewolkt, regen vanuit het westen. De zuidwestenwind is matig of vrij krachtig aan zee hard en later is die weer stormachtig. Vannacht blijft het onstuimig en zacht. De regen trekt wel weg. Morgen overdag nog steeds bewolkt en veelal droog. Rond het middaguur is langs de noordkust weer kans op storm. Er passeert rond die tijd ook een buienlijn. Daarna neemt de wind weer af en daalt het kwik van 11 naar 7 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 4 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knopendel en Waardenburg 3. A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Afritkerk Driel 2 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Muiden voor de Muidenberg 2 kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5.